met het NOS-journaal. Dreigende taal van president Trump over de NAVO. In een interview met de Financial Times zegt hij dat het bondgenootschap een zware toekomst wacht... als NAVO-landen de VS niet helpen bij het heropenen van de straat van Hormuz... die door Iran is geblokkeerd. Maar NAVO-landen zitten daar niet op te wachten, zegt correspondent Kiesja Hekster. NAVO-landen zijn inmiddels wel wat gewend, ook na eh, de dreigementen richting Denemarken en Groenland. Maar niemand wil nieuw gedoe. Toch, Mark Rutte zal weer aan de slag moeten om de NAVO bij elkaar te houden. Want ja, dit soort dreigementen helpt niet mee aan het onderling vertrouwen... dat juist zo belangrijk is in het bondgenootschap. Tot nu toe heeft geen enkel land concrete hulp toegezegd. Een deel van de vluchten van en naar Dubai wordt hervat. Vannacht werd het vliegverkeer helemaal stilgelegd na een Iraanse droneaanval. Daarbij vloog een brandstoftank op de luchthaven in brand. Niemand raakte daarbij gewond. Ook Saudi-Arabië meldt droneaanvallen. Het land zegt dat het vannacht in een uur tijd 34 Iraanse drones uit de lucht heeft geschoten. Van de zeven Iraanse voetbalsters die asiel aanvroegen in Australië... zijn er vijf alsnog teruggegaan naar Iran. De zeven vroegen asiel uit angst voor vervolging in eigen land... nadat ze hadden geweigerd het volkslied te zingen voorafgaand aan een wedstrijd. 70% van de bedrijventerreinen in Nederland is niet goed voorbereid op wateroverlast door klimaatverandering. Dat blijkt uit een analyse van werklandschappen van de toekomst. Zeker bij extreme buien zijn de bedrijven kwetsbaar, zegt de organisatie. Nou, dat kan je van alles bij voorstellen dat daar eh, schade in de productie wordt opgelopen of aan het vastgoed en aan gewoon de bedrijfscontinuïteit eh, dat daar problemen ontstaan. Het vergroenen van de bedrijventerreinen kan de risico's verkleinen. Het weer, vooral in het oosten nog pittige buien met kans op hagel en onweer. In de loop van de dag minder buien, dan wisselen wolken en zon elkaar af. het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkenveen en Knoop de Amstel 8 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk 4 kilometer file tussen Hoofddorp en Knoop het Badhoevedorp.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 One thousand dollars for that piano I'll give. Two thousand, three thousand, and the bidding went on. As a man in the town coat kept playing that song, the bidding grew tense, each bid more and more till a five thousand figure rang out from the floor.